van 11 uur. Jeroen van Kam met het Journaal. Turkije wil uiterlijk in 2023 toetreden tot de EU. In dat jaar viert de Turkse Republiek zijn honderdste verjaardag... en het zou mooi zijn als we dan bij de Europese Unie horen... zegt de Turkse EU-ambassadeur Janel in Die Welt. De kans dat het ervan komt lijkt verder weg dan ooit... nu Turkije na de mislukte staatsgreep tienduizenden mensen heeft opgepakt... en media het zwijgen is opgelegd. Ambassadeur Janel zegt dat Turkije na de mislukte staatsgreep... op meer begrip van de EU-landen had gerekend. De internationale gemeenschap moet meer druk uitoefenen op Saoedi-Arabië... om te stoppen met de lukrake bombardementen in Jemen. Dat zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie trekt zich terug uit het noorden van Jemen... nadat de Saoedische luchtmacht daar voor de vierde keer... een kliniek van de organisatie bombardeerde. Bij het laatste bombardement kwamen begin deze week 19 mensen om het leven... onder wie een medewerker van Artsen zonder Grenzen. saoedi arabië betreurt het vertrek van de hulporganisatie... en zegt dat het bombardement een fout was. Minister Koenders vindt het vervelend dat er in Marokko paspoorten zijn gestolen met een Nederlands visum erin, maar zegt dat het risico op misbruik klein is. De gestolen visa zijn ongeldig verklaard en de paspoortnummers zijn internationaal geregistreerd. Het is daardoor niet mogelijk om met zo'n paspoort naar Nederland te komen, zegt Koenders. De 41 Marokkaanse paspoorten met Nederlands visum werden gestolen toen ze met een koerier onderweg waren van Rabat naar de stad Nador in het noordoosten van Marokko. In de Duitse kliniek van natuurgenezer Klaus Ros, vlak over de grens bij Venlo, zijn mogelijk 70 Nederlanders overleden. Dat schrijft de Telegraaf. De krant schreef gisteren al dat het Duitse OM 70 verdachte sterfgevallen onderzoekt. Maar toen was nog niet bekend dat het mogelijk alleen om Nederlanders gaat.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 A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoop het Raasdorp en Knoop het Velsen 4. Bij Knoop het Rotterpolderplein op de A9 richting Amstelveen 3 kilometer file. 13 kilometer stilstaand verkeer op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en de Meer na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. <clears throat> Pardon, omrijden vanuit Den Haag kan via Amsterdam, vanuit Rotterdam via Gorkum. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat bij Sliedrecht West 5 kilometer. En 44 Den Haag-Wassenaar tussen Kerkhout en Wassenaar 2 kilometer file.